5 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Criminelen. Een politiewoordvoerder zegt in de Telegraaf dat het risico op gewonden en schade aan gebouwen daardoor flink is gestegen. Het gebruik van zware explosieven is waarschijnlijk toegenomen doordat de geldautomaten beter zijn beveiligd. Het aantal plofkraken is ook weer toegenomen, terwijl er vorig jaar juist een daling was. Volgens de Telegraaf zijn er in de eerste helft van dit jaar zo'n 16 kraken gepleegd. In de laatste zes maanden van 2015 waren dat er drie. De Turkse president Erdogan en zijn Amerikaanse collega Obama praten zondag op de G20-top in China over de situatie in Syrië. De VS heeft de Turken gewaarschuwd dat het alleen IS in Syrië moet aanvallen en niet de opstandelingen die door de Amerikanen worden gesteund. Het Turkse leger is vorige week Syrië binnengetrokken en strijdt daar onder meer tegen Koerdische milities. Machinisten en conducteurs van Arriva en Groningen staken vanmorgen. Tot 9 uur rijden er minder Arriva-treinen van en naar de stad. Vakbond VVMC ligt met het bedrijf overhoop over zaken als loonsverhoging, gebroken diensten en reiskosten. Mogelijk komen er later ook stakingen in andere regio's. Arriva heeft ook treinen rijden in Friesland, Overijssel, Drenthe en Zuid-Holland. Een vliegtuigpassagier heeft op een vlucht van New York naar Seattle geprobeerd de achterdeur van het toestel te openen. Het lukte hem niet, maar het vliegtuig met 180 passagiers aan boord moest wel een tussenlanding maken op Minneapolis, waar de verwarde man is meegenomen door de politie en naar een ziekenhuis is gebracht. Voor de passagier de vliegtuigdeur probeerde te openen... gedroeg hij zich volgens anderen aan boord al vreemd. Hij riep dat hij zijn vlucht wilde annuleren en dat hij het vliegtuig uit moest. Het weer op sommige plekken begint de dag met wat nevel of mist, maar die lost snel op.